Waterwalgemoed met het NWS Journaal. In de week beschadigd raakte bij een gasexplosie... zijn 72 appartementen nog niet veilig genoeg om er te wonen. De verwachting is dat de bewoners op zijn vroegst maandag naar huis kunnen. Het streven was dat ze vandaag of morgen al terug konden... maar eerst moeten ruimtes in de flat worden gestut, meldt woningcorporatie De Kei. 35 woningen in de flat werden eerder deze week al wel veilig verklaard. Bij de gasexplosie in het gebouw kwamen twee mensen om het leven, 15 raakten gewond. De uitspraak tegen Oscar Pistorius is opgeschort tot morgenochtend. De rechter heeft vandaag het eerste deel van het vonnis tegen de Zuid-Afrikaanse atleet voorgelezen. Dat hij zijn vriendin heeft vermoord is niet bewezen. Pistorius kan nog wel worden veroordeeld voor dood door schuld, waar maximaal 15 jaar cel op staat. De atleet schoot vorig jaar na een ruzie met zijn vriendin dood door een dichte badkamerdeur. Hij zegt dat hij dacht dat ze een inbreker was. Morgen moet duidelijk worden of Pistorius schuldig is. Een eventuele strafmaat volgt later. Visverwerkingsbedrijf Foppen is aangeklaagd door een Amerikaanse vrouw. Ze werd in 2012 ziek na het eten van gerookte zalm. In hetzelfde jaar overleden in Nederland vier mensen na het eten van zalm van Foppen. De vrouw van 39 kocht de vis in een Amerikaanse supermarkt. Ze kreeg salmonella, moest meerdere operaties ondergaan... en betaalde een ziekenhuisrekening van 52.000 euro. Ook heeft ze last van een spastische darm. Een student van de TU Delft heeft via internet ruim 1,5 miljoen euro ingezameld om de plastic soep uit de Stille Oceaan te halen. Een grote hoeveelheid drijvend plastic van een schatting 500 miljoen kilo. De student wil het geld gebruiken voor de ontwikkeling van 100 kilometer lange drijvende armen in de vorm van een grote V die het plastic moeten opvangen. Het weer geregeld zon, maar ook wat wolkenvelden en lokaal kans op een beetje regen. Het is zo'n 20 graden. Morgen ook geregeld zon en iets warmer. In de kustprovincies wel weer kans op bewolking. Dit ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad problemen bij Utrecht vanwege een afsluiting van de A28 naar Amersfoort tussen Utrecht en de afrit Dolder. Er staan er door lange files op de A27 richting Almere vanuit Gorkum. Tussen Lunette en Beeldhoven 5 kilometer en aansluitend 7 kilometer tussen Beeldhoven en knooppunt Eemnes. Op de A7 staat Dam richting Horen een aanrijding bij Purmerend Zuid 2 kilometer.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 En die kwam de t <laughs> maar dat gaan we dus nu goed maken. En daarna hebben we de Rubettes. Dus veel plezier, de eerste twee platen en trouwens het komende uur. myself together, but I never, I never be clever.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 Fascinating, staring in their faces. Holy mama, make me concentrate. Got to write a song and I got to create. used to do better, so I guess I'm gonna have to get myself together, but I never. <laughs> ja, als je aan het babbelen bent, dan eh, je kan geen twee dingen tegelijk. Eh, praten en breien gaat niet. En daar hebben de tip van Willem komt binnen. Kijk, <laughs> ja, voor degene, voor die via internet luisteren en kijken... daar is hij dan. Even de hand drukken, ogenblikje. Goedemiddag. Goed, uh, uur begonnen we met Herman Brood en zijn Wild Romance... en Never Be Clever, een top 10 hit uit 1979... En daarna draaiden we de Jukebox Jive en de Rubats... Een glam rock band of een teeny bopper band. Wat je wil. Nummer 2 in de top 40. 11 september 1962, 52 jaar geleden, werd dit nummer opgenomen in Studio 2 van Abbey Road. As I this letter. Send Eh, dat waren eh, Johnny Kidd en zijn Pirates met I'll Never Get Over You. Geschreven door Gordon Mills. En die was dus al bezig met uh, liedjes schrijven lang voordat hij bekend werd... als manager van onder andere Tom Jones en Gilbert O'Sullivan. de volgende plaat, we hebben alle drie hier in de studio vast wel een keer gezegd... I'll Never Drink Again. Good morning What did you say? Sure, I feel strong and healthy today. I know my face looks almost green. It was quite interesting where I've been. God, I don't remember where I went or how much money I must have spent. I don't suppose that it was a bit. Still got a feeling that I'm going to ferment never drink again. the same. She had a smell of garlic, how could I be pleased? She could have surprised me with a disease. I'll never drink. Alexander Curly en I'll Never Drink Again, ontdekt door Giel Montagne. En later leerden we hem kennen van de Nederlandstalige nummers Guus en Hollanders onder andere. Ehm, de een van de LP's die, of CD's die je zeker in huis moet hebben... is Bridge Over Troubled Water uit eh, eind jaren 60. Een van die nummers is Baby Driver. Baby Driver, zei ik, maar die komt dan... Eh, wat heb je ervan, hè? Breien en Rijden en praten gaat niet tegelijk. Maar deze is ook niet slecht hoor. was natuurlijk Baby Driver. En eh, als de tijd toelaat gaan we die zeker nog even draaien vandaag. Maar dit was dus eh, Bridge Over Troubled Water van de gelijknamige LP uit 68. We gaan naar een nummer van eh, Neil Young. Already One van de CD Comes the Time uit 78. Originele naam van die CD was eigenlijk Ode to the Wind. Maar dat werd dus op een gegeven moment Comes the Time. Hier is Already One. suspicious highway. album Comes a Time van Neil Young was dit uh, Already One... samengezongen met Nicolette Larson. Het volgende nummer was een grote hit, eh, een nummer 1 hit voor Peter, Paul en Mary... geschreven door John Denver.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 About the times I won't have to say. let me go. geweldig mooi nummer. Leaving on a Jet Plane van eh, John Denver. Eh, we gaan eh, een 3-in-1 doen. Ruud zegt van, dat heb je weer gepikt van mij. Maar ja, hij heeft het ook weer gepikt natuurlijk van Radio Veronica. Maakt niet uit, we gaan het gewoon lekker doen. En normaal gesproken moet je dan eigenlijk raden... wat de verbinding is tussen de drie platen die gedraaid worden.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 We begonnen met de September Morn van Neil Diamond, geschreven door Gilbert Bécaud. Daarna hoorden we It Might As Well Have Rained Until September, geschreven en gezongen door Carole King. Was eigenlijk bedoeld voor Bobby V, maar haar eigen demo vond ze zo goed, heeft ze hem zelf maar uitgebracht. En tenslotte de Nederlandse Pussycat met Wet Day in September. De volgende plaat won in 87 een Ivor Novello Award, Bee Gees en You Win Again. Quinn, in 1971 opgericht als studentenband... had in 1975 een hit met Wheelchair Groupie. En ze waren niet alleen succesvol in Nederland, maar ook in het buitenland. Een cd uit 1992 van Ringo Starr... After All Those Years draaien we daarvan. En de cd heet Time Takes Time. En een van de regels, een van de zinnen uit die tekst is... Traveling the world in a rock and roll band. It's in my blood, it's in my blood. the time to think things over. We had a lot of fun, we had some tears. Stepping out of loneliness now, the road don't seem so long. After all these years, rock and roll has got a reputation. dancing with your sister on a Saturday night. It's understood, it's understood. When every boy and girl is rocking all van de CD Time Takes Time, After All These Years, uit 1992. Ik zeg het nog maar even, tijd vliegt. Ja, ook als je plezier hebt. En dus wordt dit de laatste. En ik had het beloofd, als we tijd over hebben, zouden we hem even draaien. toch nog geluk. Baby Driver van Simon Garfunkel is toch nog even langsgekomen.